Jan van der Putten met het NOS-journaal. Topman Dick Boer van Ahold Deleuze stapt op. Hij wordt in juli opgevolgd door Frans Muller, die nu de tweede man is bij het bedrijf. Boer stond sinds 2016, toen Ahold met Deleuze fuseerde, aan het roer van het Nederlands-Belgische concern. Oud-ING-bestuurder Jan Hommen wordt president-commissaris van Ahold Deleuze. Hommen was dat ook al tussen 2013 en 2016, toen het bedrijf nog Ahold heette. Basisschoolkinderen fietsen te weinig, dat zegt Veilig Verkeer Nederland. En omdat ze te weinig fietsen, hebben ze ook te weinig ervaring met het verkeer. En daardoor kunnen volgens VVN gevaarlijke situaties ontstaan. De vereniging merkt dat ouders steeds vaker de auto nemen als ze de kinderen naar school brengen. Al die auto's zorgen ook nog eens voor gevaarlijke situaties rond de school. VVN denkt erover om lespakketten samen te stellen... waarmee scholen op het eigen plein les kunnen geven in fietsen. Britse veiligheidsdiensten denken te weten welk Russisch laboratorium het zenuwgas Novichok heeft gemaakt. Dat is gebruikt bij de aanslag op de Russische dubbelspion Skripal. Volgens de Britse krant The Times is het lab getraceerd op basis van analyses van gegevens die in de dagen na de aanslag zijn verzameld. De krant meldt de locatie overigens niet. Het Haga ziekenhuis onderzoekt of tientallen medewerkers het medisch dossier hebben ingekeken van een patiënt zonder dat ze daarvoor bevoegd waren. Volgens klokkenluidersite Publix gaat het om gegevens van realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. De Jong werd begin dit jaar na een zelfmoordpoging opgenomen in het Haagse ziekenhuis. De Filipijnse regering heeft een van zijn populaire toeristeneilanden een half jaar lang gesloten voor bezoekers. Volgens president Duterte is het eiland veranderd in een beerput, omdat de toeristenindustrie afvalwater loost op zee. Als ze binnen zes maanden geen maatregelen hebben genomen, wil hij het eiland helemaal sluiten. Het weer vanochtend eerst nog bewolkt, vooral in het oosten soms regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Wel veel wind en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog in de Randstad op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Hemhavens en Slotervaart, 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij, vertraging nog zo'n 10 minuten. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam bij knoop het Burgerveen...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

She's just trying to find love out there. Mixes. om je bij te staan. Nee, je hoeft me niets te vragen, je bent niet alleen.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 We don't have to run.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 人。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 when I needed you most.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 forsake me. I'm loving angels instead.